Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Amazon heeft een mega boete gekregen van Luxemburg. 750 miljoen euro moet Amazon aftikken als het aan de Luxemburgse privacy toezichthouder ligt. De webwinkel heeft zich niet gehouden aan de Europese privacyregels. Verslaggever Joost Schellevis. Het heeft wat te maken met advertenties eh, die via Amazon systeem worden getoond. Waarschijnlijk ook dus met de privacy van mensen die die advertenties te zien hebben gekregen. Maar wat er nou niet schortte aan die advertenties dus waar de privacy van mensen eh, zou zijn eh, geschonden, dat weten we eigenlijk niet. En het kan ook nog wel even duren voordat dat naar buiten komt, want Amazon is in beroep gegaan tegen de boete. Het R-getal, het besmettingscijfer dat aangeeft hoeveel mensen iemand met corona gemiddeld besmet, is verder gedaald. Het R-getal staat nu op 0,7 en dat betekent dat 100 mensen met corona samen 70 anderen besmetten. Een woning in een Utrechtse flat gaat voorlopig op slot. Maandag werd er een aanslag gepleegd op de flat en de politie denkt dat die gericht is op iemand die er woont. Flatbewoners zijn bang voor nog een aanslag en daarom mag er drie maanden niemand wonen in het huis. En in Limburg zijn veel ondernemers na de overstromingen bang dat ze de schade niet vergoed krijgen. De eigenaren van dit hotel in Valkenburg aan de Geul denken dat ze nog minstens een half jaar dicht moeten blijven. Onze verzekeringsmaatschappij gaat voor 99% niet uitkeren. En dus is uw hoop gevestigd op Den Haag. Als die omzetderving niet wordt vergoed... Betekent het heel waarschijnlijk het einde. Ik zeg dat niet snel, maar ik denk dat het dat het einde gaat worden dan, ja. Belangenclub MKB Nederland wil dat de misgelopen omzet wordt vergoed. Door de overstromingen kan het trouwens zijn dat het water in Zuid-Limburg verkleurd uit de kraan komt. Volgens het waterbedrijf is het water wel veilig om te drinken. Het weer nog, meer buien vanavond, ook met windstoten, vooral aan de kust.